Nou, volgens de Indiase media zaten er 232 mensen aan boord, passagiers en nog 12 bemanningsleden. Eigenlijk heel kort na opstijgen is het neergekomen in een woonwijk vlakbij het vliegveld. Het toestel had naar Londen moeten vliegen. Er zaten vooral Indiërs en Britten aan boord. Of er mensen zijn die het hebben overleefd, weten we nog niet. Ook is onduidelijk of er in die woonwijk slachtoffers zijn gevallen. Het laatste nieuws is dat er 30 lichamen geborgen zijn. Alle overgebleven ministersposten na het vertrek van de PVV zijn verdeeld. Zo wordt buitenlandminister Veldkamp van NSC ook verantwoordelijk voor ontwikkelingshulp. En staatssecretaris Struiken van Justitie en Veiligheid gaat nu ook over de gevangenissen. Gisteren werd al bekend dat het ministerie van Asiel en Migratie wordt verdeeld onder alle drie de overgebleven regeringspartijen VVD, NSC en BBB. Best Kept Secret roept bezoekers op om zoveel mogelijk te carpoolen morgen. Dat is de eerste dag van het festival in Hilvarenbeek in de buurt van Tilburg. En daar rijden geen treinen door de staking bij de NS. Best Kept Secret probeert extra bussen te regelen, maar dat zijn er niet zoveel waarschuwen ze. Daarom hopen ze dat zoveel mogelijk festivalgangers met anderen meerijden. En Go Ahead Eagles raakt succestrainer Paul Simonis kwijt. Hij stapt over naar de Duitse club Wolfsburg. Balen voor Go Ahead, want Simonis schreef dit seizoen geschiedenis, zegt deze verslaggever van RTV Oost. De beker gewoon een zevende geworden met Go Ahead. ook om het voetbal. Misschien wel het beste voetbal van Nederland, werd af en toe gezegd. Ja, en als daar zo'n club als Wolfsburg voorbij komt... ja, een unieke kans voor een trainer als Paul Simonus. Ja, dan snap ik wel dat hij eh, vertrekt bij Go Eagles. Ze weten in Deventer ook al wie de nieuwe trainer wordt. Melvin Bol heeft een contract voor drie jaar getekend. Het weer, is op veel plekken al boven de 20 graden... en het blijft lekker zonnig vandaag met maximaal 24 graden in het noorden en 29 in het zuiden. Morgen nog een paar graden warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn helaas nog wat problemen in de regio... waardoor de ochtendspits maar niet echt op wil lossen. Ehm, in de Koentunnel richting het zuiden staat een auto in brand. Eh, de weg is daar helemaal dicht bij de tunnelbuizen. Omrijden kan via de Ring Noord en dan via de Zeeburgertunnel. Ehm, wat hierdoor opvalt zijn ook files op de A5 en de A8. Voordat je de A10 op kunt, een file van 30 minuten in beide gevallen. Verder hier en daar ook nog wat andere zaken hoor. Op de A2 bijvoorbeeld vanuit Utrecht file.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 seems like all is dying and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last. The future that's past without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn.